Gert Kluk met het NOS Journaal. De Franse justitie is een tij in Toulouse. Justitie vermoedt een verband met twee schietpartijen van afgelopen week. Vanochtend schoot een man bij een Joodse school in Toulouse drie kinderen en een volwassene dood. De dader vluchtte op een scooter. Bij twee andere schietpartijen, afgelopen week in Toulouse en Montauban, kwamen drie militairen om het leven. Ook toen vluchtte de dader op een scooter. Studenten mogen gaan testen of websites van de overheid wel veilig zijn. Minister Spies wil universiteiten en studenten betrekken bij zogeheten hacktesten. Ze neemt een idee over van D66. Gespecialiseerde bedrijven doen nu al inbraakpogingen bij overheidsvoorzieningen als DigiD. Als ook studenten gaan testen, heeft dat volgens Spies twee voordelen. De overheid kan profiteren van de kennis van universiteiten en de studenten kunnen leren van praktijksituaties. Wel worden spelregels afgesproken. Zo gebeurt alles vertrouwelijk en in een gecontroleerde omgeving. Er mogen geen hekpogingen worden gedaan die overheidssites platleggen. De betogers van Occupy Amsterdam moeten uiterlijk donderdagochtend vertrekken van het beursplein. Dat zegt burgemeester Van der Laan. Sinds 15 oktober bezetten demonstranten het plein met tentjes in navolging van de Occupy-betogingen in onder meer New York. De gemeente Amsterdam wil de betogers nu weg hebben omdat ze zich niet aan de regels zouden houden. De occupiers bezetten in het begin het hele beursplein, maar er zijn er nog maar een paar over. Journalist Step Vasen houdt op 17 april de Willem Arondeus lezing van de provincie Noord-Holland. Ze vervangt trendwatcher René Boender. Die trok zich terug onder meer na druk van de PVV. Die vond zijn honorarium veel te hoog. Vorig jaar wilde historicus Thomas van der Dunk tijdens de Arondeus lezing de PVV vergelijken met de NSB. Ook dat viel slecht bij de PVV, waarna de lezing werd afgelast. Het weer veel zon, 8 tot 11 graden. Morgen eerst kans op mist, verder zonnig, 10 tot 13 graden. En de rest van de week blijft het zonnig lenteweer. Temperatuur loopt op naar 17 graden. Dit was het NOR. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A15 Europoort Rotterdam. Tussen Rozenburg en de Botlektunnel 3 kilometer heeft te maken met een spoedreparatie.